uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Verenigde Staten voeren vanaf vrijdag een inreisverbod in voor Europa. Dat betekent dat er geen vliegverkeer vanuit Europese landen meer in de VS mag landen... behalve vanuit het Verenigd Koninkrijk. President Trump maakte dat bekend in een toespraak vanuit het Witte Huis. De maatregel gaat om middernacht van vrijdag op zaterdag in... en zal 30 dagen van kracht blijven... De maatregel moet de uitbraak van het coronavirus in de VS zoveel mogelijk beperken. Trump verweet de EU-landen dat ze te weinig voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het virus in te dammen. In Limburg dreigt de rivier de Roer buiten zijn oevers te treden. Gisteravond bleek dat de waterafvoer groter zou worden dan waarop het waterschap had gerekend. Daarom zijn er aan de oever bij Vlodrop grote zandzakken neergelegd. Ook zijn er enkele straten en fietstunnels afgezet. Vluchtelingen uit Syrië hebben moeite om in Nederland in te burgeren. Onder meer door bureaucratie en slechte taalscholen. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook worstelen veel Syriërs met het gevoel dat ze niet gewaardeerd worden. Veel Syrische vluchtelingen zijn hoog opgeleid... maar veel Nederlanders denken dat Syrië een onderontwikkeld land is. Een televisieprogramma Op 1 is de afgelopen avond zonder publiek uitgezonden... Het programma had een hoogleraar neurologie uitgenodigd... en die wilde niet komen omdat hij bang was dat hij het coronavirus zou oplopen... en dat zou overbrengen naar zijn ziekenhuis. Daarop bood het programma hem aan om al het publiek naar huis te sturen. Het weer, vannacht vooral in het zuiden veel regen... en er staat een vrij sterke zuidwestenwind. Het blijft een graad of acht.